kan tijdens de komende reparatiepoging tijdelijk toenemen... Daarvoor heeft de baas van het Energie- en Klimaatbureau van het Witte Huis gewaarschuwd. Ook zegt ze dat het tot augustus kan duren voordat het olielek is gedicht. Bij de eerstvolgende poging om het olielek te dichten zal oliemaatschappij BP een beschadigde pijp verwijderen en een kap plaatsen. Daarbij kan volgens het Witte Huis vier tot zeven dagen lang 20% meer olie weglekken dan nu het geval is. In augustus wordt een definitieve oplossing verwacht wanneer BP klaar is met het slaan van hulpputten. Volgens BP kan het lekken van olie met de hulpputten gegarandeerd gestopt worden. In een verlaten zilvermijn in Mexico zijn 20 tot 25 lijken gevonden. De politie vermoedt dat het slachtoffer zijn van geweld tussen drugsbendes. Onduidelijk is hoe lang de lichamen al in de mijn liggen. Ze zijn van een 100 meter hoge klip naar beneden gegooid. Sinds 2006 zijn in Mexico meer dan 23.000 mensen om het leven gekomen door drugsgeweld. Agatha, de eerste tropische storm van het orkaanseizoen, heeft aan zeker 83 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in Guatemala, maar ook in El Salvador hield de storm huis. In beide landen is de noodtoestand afgekondigd. Zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen zorgen voor grote problemen. Tienduizenden mensen zijn dakloos geraakt. De tropische storm Agatha is inmiddels in kracht afgenomen. In Colombia is een tweede ronde nodig bij de presidentsverkiezingen. De eerste ronde, gisteren, leverde geen kandidaat op die meer dan 50% van de stemmen vergaarde. De voormalige minister van Defensie, Santos, lijkt de meeste kans te maken op het presidentschap. Hij kreeg in de eerste ronde ruim 46% van de stemmen. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen.